Miljoenen mensen die kennen geen geluk. Het liefste dat zij wensen is leven zonder druk. Want van alle. Daarom van alles op de wereld is de vrijheid de grootste schat. Het leven van een zwerver, dat vindt men geen de maan want van alles op de wereld is toch de vrijheid de grootste schat. Vrijheid om dieren doet waarderen wat een voorrecht je eens bezat. follow.